In de opdracht staat dat het onderzoek op korte termijn moet worden verricht, medegelet op de moeilijke situatie waarin Nederland verkeert. VVD en PVV zijn de winnaars van de verkiezingen. Roosentaal sprak vanochtend op Paleis Noordeinde met koningin Beatrix en vicepresident Cenk Willink van de Raad van State. Roosentaal gaat zich nu eerst bezinnen op zijn werkwijze. Maandag staat hij weer de pers te woord. Bij een explosie met een gasbarbecue in Dongen hebben drie mannen van in de 50 ernstige brandwonden opgelopen. Een vrouw van 19 raakte lichtgewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een feestje in een achtertuin. Er ontstond een steekvlam toen er uit de barbecue gas bleef vrijkomen. Een deel van de partytent schroeide weg. Feestgangers hebben de slachtoffers meteen onder de douche gezet. In Monnikendam zijn zeven gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Hun auto raakte een stoeprand en sloeg over de kop. De auto was te zwaar beladen. Er zaten zeven mensen in de kleine tweedeursauto. Enkele passagiers werden uit de wagen geslingerd. Een andere man raakte bekneld. Het Amerikaanse meisje dat met haar zeilboot in problemen kwam op de Indische Oceaan is gered. Een Franse vissersboot heeft Abby Sunderland opgepikt. Het meisje van 16 was bezig aan een solozeiltocht. Tijdens een storm was de mast van haar zeilboot afgebroken. En ook deed haar satelliettelefoon het niet meer. Eergisteren vuurde ze lichtkogels af als noodsignaal. Een vliegtuig dat naar haar op zoek ging, vond haar op volle zee halverwege Australië en Afrika weer. Wisselend bewolkt en droog, alleen in het noordoosten kan een lichte bui ontstaan. Het is 16 tot 20 graden. Morgen droog, maar wel bewolkt.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 Ja, dit gaat nou zo'n uitzending worden eh, waarvan ik eh, me aanneem eh, dat ik gewoon stil blijf staan. Hè? Dan heb ik gewoon geluid op mijn koptelefoon. Dat scheelt wel weer, Maurice. Bedankt, Dankjewel, Maurice. Dankjewel voor de eerste twee uur van de zaterdagmiddag. Het zwaargewicht van CFM Zandvoort hoorde je, Maurice Mulder voor Zandvoort en de regio. En eh, zo is het maar net. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Albert-Jan. Goedemiddag. Ja, eh, welkom Rob. Ja, leuk dat je er ook weer bent. Eh, luisteraars ook van harte welkom bij wederom 3 uur live ZFM op de zaterdagmiddag. Ja, en wat hebben we allemaal voor u? En dat is niet, dat is niet niks hoor, wat we vandaag zo Ik Zo weer een hele lijst voor, voor je. Afgezien van het feit dat er natuurlijk in Zuid-Afrika van alles aan de hand is... Eh, gaan wij natuurlijk eens even kijken wat hier lokaal aan de hand is. En natuurlijk gaan we straks even kijken naar de evenementenagenda. De filmagenda van het Circus Zandvoort. Eh, we krijgen om half drie het weerbericht van Lex van der Horn. Nou, en eh, zo te zien is Lex weer beter. En zijn computer ook weer beter, want het weer is ook weer beter. Daarover om half drie veel meer. We gaan natuurlijk even kijken over die Zandvoortse horeca die helemaal in het oranje gekleed gaat. Eh, we hebben het ook over de inloopavond van het parkeren. En ik zou zeggen, pak u vast even pen en papier bij de hand. Want wellicht dat een van de items eh, naar telefoonnummers, zeker uw websites verwijst. En dan hebt u de pen en papier alvast bij de hand. En we gaan eh, haring happen. We gaan haring happen, ja. We hebben een verslaggever op, op het strand, hè? Dat klopt. Roy van Buring is voor ons vanmiddag bij Talas aanwezig. Oké. En vanmiddag gaan haringhappen daar. En, oesters eten. Oh, dat wordt lekker daar. Oh, dus we gaan hem even bellen. Dat wordt in het tweede uur waarschijnlijk. In het tweede uur, klopt. En hij, hij schijnt een hot nieuws te hebben over eh, de dames van Drukkie voor Oranje. Oh? Ja, dus eh, luister... Vertel, vertel, nee, vertel. Nee, nee, blijf luisteren. Eh, hij krijgt de scoop. Maar er is absoluut hartstikke positief nieuws voor het eh, schitterende WK-nummer van de dames. drukkie voor mijn clubpie. En jij zegt, de horeca is helemaal in het oranje. Heb je de studio van CFM al gezien? Ja, ik heb een zonnebril opgezet.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 Oeh, het wordt wel warm in de studio. Hebben we alles, hebben alles geïnstalleerd <laughs> en dan is het één keer alles weer zoek. Dus in ieder geval Pixielat en Mamadou. Ja. Nou, laten we gelijk even beginnen met het volgende. En dat is wel een stukje politiek. Want eh, komende maandag en dinsdag vergaderen de commissieraadsleden en de planning en controle gezamenlijk. De commissies zullen zich buigen over het jaarverslag 2009 en de voorjaarsnota 2010. Beide stukken moeten aangeven hoe het met Zandvoort staat en of er bijgestuurd moet worden. Ook worden de commissieleden verzocht zich uit te spreken over de jaarverslagen met jaarrekeningen van paswerk en de veiligheidsregio Kennemerland. Subsidieverlengingen uit de jeugd- en cultuurfonds en een vergoeding voor het gebruik van computers door collega raads- en commissieleden. Beide vergaderingen beginnen om 8 uur. De toegang tot de raadzaal is aan het Raadhuisplein. De vergaderingen zijn ook te volgen via de livestream van de gemeente. Dus aanstaande maandagavond en dinsdagavond politiek en financieel geweld in het raadhuis. Houd dat in de gaten. En het is zomer als ik zo eh, naar het weer kijk, Albert-Jan. Ja. Zou dadelijk horen dat uiteraard van Lex van de Hoorn. Of dat allemaal zo doorgaat. En of het misschien nog een beetje warmer gaat worden. Zou wel lekker zijn, Lex? Worden ze dadelijk om half drie het meteopagina.nl weerbericht bij CFM. Om alvast in de zomerstemming te komen, deze plaats. Pasadena Dream Band, hier is Zandvoort. Ja, gewoon eh, ons eh, nieuwe speeltje, Albert-Jan. <laughs> Ja. Daar zijn helemaal gek mee. We mogen onze daar wel dankbaar eh, voor zijn. Maar ik zal de eens even uitleggen wat we aan het doen zijn. Ja, het is een soort computerprogramma waarin je dus heel makkelijk nummers vooruit kan programmeren. Dus zodat het met een kwestie van een druk op een knopje... het volgende nummer eraan komt. Het gaat allemaal zo soepel nu. Dus we zijn het allemaal even aan het uitvogelen. Maar het werkt ongelooflijk krantvriendelijk. Nou, vanuit de computer hoorde je als eerste de Pasadena Dream Band. En hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. En daar achteraan de Taste of Honey en de Boogie Oogie Oogie. Ja. <laughs> nou, het zal, eh, het zal de luisteraars ongetwijfeld niet zijn ontgaan. Zandvoort wordt langzamerhand helemaal oranje gekleurd. En eh, wie daar ook uh, aan deelnemen zijn natuurlijk de Zandvoortse horecaondernemers. Die gaan helemaal voor Oranje. Zo goed als al, alle cafés en aanverwante bedrijven zullen in ieder geval alle wedstrijden van Oranje tijdens het aanstaande WK aan hun gasten voorschotelen. De meesten ook, al, en ook alle overige wedstrijden, en meestal ook alle overige wedstrijden. Ook zijn er diverse ludieke en serieuze acties aan de wedstrijden verbonden. Informeert u zich bij uw stamlokaal welke dat zijn. Een paar hebben we, even voor u uitgelicht. Zo heeft eh, Lau en Hardy een hele pool opgezet die moet leiden naar een winnaar die uiteindelijk een mooi bedrag voor zijn of haar kennis kan opstrijken. Via een formulier te, van tevoren ingevuld formulier kunnen punten verkregen worden. En wie de meeste punten heeft, wint de pot. Café Kobe bijvoorbeeld organiseert na afloop van de wedstrijden van Nederland een voetbalquiz met leuke prijzen die door bekende Zandvoortse sportverslaggevers gepresenteerd wordt. Café Joy, u weet wel in het souterrain van Hotel Keur aan de Zeestraat, heeft zelfs een hele tribune het lijkt wel of een, het een stadion is. Helemaal gaaf. En eh, ik moet ook zeggen, ik was, was van de week aan het stemmen in Sunparks. Maar daar heb je dus ook een eh, gigantische grote ja, soort eh, toneelzaal. Het is ook helemaal allemaal tribunes. En daar is echt een gigascherm. Die, eh, daar kan je natuurlijk ook naartoe gaan. En, maar ja, niet alleen de Zandvoortse horeca laat zien achter oranje te staan. Het aangezicht van onze woonplaats begint zo langzamerhand ook behoorlijk oranje te kleuren. Hele straten, pleinen, maar ook woonhuizen en of blokken, flatgebouwen zijn nu al in de stemming voor eh, aanstaande maandag, want dan begint natuurlijk eh, Nederlands elftal. Dat is middags al, hè? Moeten spelen. Half twee. Half twee. Er zijn ook kroegen die eerder open gaan, hè? ja, dat bedoel ik. Geweldig. Dus, uh, gewoon lekker in de kroeg voetbal kijken is toch zo mooi. Gezellig met z'n allen na, de stam, na je stamkroeg. En ongetwijfeld dat hij wat georganiseerd heeft. En genieten van Nederlands voetbal. En al die vlaggen die buiten hangen. Jongen, oh. jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, daar zou eigenlijk prijs voor moeten zijn. Hè? Als je de Haltestraat nou doorrijdt, dan moet je niet te hoge auto hebben. Anders gaat het niet goed. <laughs> Klopt. Met de vrachtwaggel gaat het niet meer lukken. Op nou, op <laughs> Kerkplein is het eh, een en al eh, oranje. Dus eh, nee, geweldig. De aanloop is goed. Helemaal leuk. En de voetbalpoelen natuurlijk.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 Lex van der Hoorn. Weet je trouwens wie de afgelopen maandag hier in het dorp was? Maxima volgens mij. Ja, de one and only. Wat een politie op de been, hè? Het, was, het was gewoon een afgeschermd dorp geworden. Het was onze collega Maurice niet ontgaan, want hij zag zoveel politie. Hij dacht, oh ja, daar wordt hij bang van, hè? <laughs> was a time to relax and let your worries behind. Exactly seven weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of bed. With them the stupid don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday holiday. Mike, Ding, and Swan we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you are Swan. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you are Swan. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Right. I want a holiday. I've screamed a lot. The only thing is cool. The only thing I've got. That's where Ferris told me. I better go. Cause when hanging on the street, in the street get choked Ain't about rocks. What happened to you? I told him it's my life and I know what I'm doing. I saw thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. Whoa, whoa, whoa, name is Gypsy Sweat, and also DJ. I didn't like the school, so I took another way. You like the mic and G, so I use my voice. As soon as by the guys named the big Rolls Royce. That's right, my name is Mike and G. I used the holiday with the F-I-C. On the suite was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you we're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and Dean's when we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. Do do do do. We're going to London and New York City. Do do do do do. We are going on a summer holiday. Do do do. en New York City. Nou, ik ben heel benieuwd of we die eh, summer holiday ook hier in uh, kunnen gaan houden. En die heb je natuurlijk lekker weer bij nodig. Snel over naar Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Hallo, wat, wat, denk jij ervan? Gaan we een mooie zomer krijgen? Nou, dat hebben we eh, vorige keer hebben we het erover gehad, weet je dat nog? Ja, ja, ja. Verschillende modellen hadden we toen, hè, geloof ik. Ja, ja, nee, maar de zomerverwachting. En toen heb ik jou eh, verteld dat we een, een, coole periode in juni zouden kunnen krijgen. En dat heet dan de schaapscheerderskou. Nou, die hebben we gehad. Oké, kom erop met je zon dan. Kom erop met de zon. Nou, vandaag is het dus echt zonnig op. En uh, eigenlijk terras, het is terras weer. Haringhap weer. Oh, lekker. Ja, bij de Talassa toch? Ja, klopt. Ga je er eh, zelf ook heen of niet? Nou ja, ik, ik ga wel eens even kijken of ik daar nog een haakje kan opkomen. Ja, die zijn vreselijk lekker daar. Dus, eh, ja, ja, Maar als je uit, uh, uit, uh, uit de wind bent, op een terras of zo, dan, dan zit je helemaal goed. Want dan zit je automatisch in de zon en de zon is vrij sterk op dit moment. Dus het is helemaal goed terras weer vandaag. Ja, oké. ja, ik merk het. Eh, in de studio is de temperatuur ook behoorlijk opgelopen. Dus, eh, Ja, daar staat het zonnetje natuurlijk op. Het wordt weer zweten. Eh, er is een, een, een, matige wind en in het dorp en aan zee is hij toch wel vrij krachtige kracht 5. dus je moet wel even uit de wind blijven. En de, midden, de middagtemperatuur die komt maximaal uit op ongeveer 17 graden. Nou is, uh, ja. Lex, nou is uh, zondag altijd zo'n dag dat mensen even naar Zandvoort toe gaan. Ja, dat kan toch? Ja, sowieso, maar, maar eh, is het weer ook uh, lekker <laughs> morgen? maar dan, is er wel meer bewolking hoor, op, helaas. Oh. De zon die laat zich ook wel eens eventjes zien, maar het, eh, het is toch overwegend bewolkt. Er staat weinig wind morgen. En doordat er weinig zon is, komt de temperatuur uit op een graad of 17. Dus morgen valt het een beetje tegen. hey, hey. dat is jammer ja, ja. Ik kan, ik kan niet anders maken, toch? hey Lex, als ik nou eh, naar de afgelopen dagen kijk... ik denk dat heel veel mensen erover geklaagd hebben... Van, eh, dat het zo benauwd warm weer was. Zo, zo klef en zo, vies. Waar kwam dat nou vandaan? in Zandvoort valt allemaal bij mij. Dat is dus allemaal vochtige lucht eh, geweest die vanaf de oceaan deze kant op kwam. En dan nou wordt het, ja, dan nou wordt het zo klam nou, het was dus ook niet echt, echt, de temperatuur was niet hoog, maar doordat het zo klam was, viel het, eh, voelde het zo, zo, zo warmachtig aan. Het was een beetje viezig. Ja, heel vies. <laughs> hey Lex, nou morgen dus een uh, eh, minder dag. Hoe is eh, de temperatuur morgen en de temperatuur van het zeewater? Nou, de temperatuur van het zeewater is ongeveer 16 graden. En de luchttemperatuur die komt morgen uit op 17 graden. Dus blijf, blijf maar uit het water. Oké. Het is heel warm. ja, want je hebt ook wel eens dat het water gewoon warmer is dan de temperatuur eh, buiten. Ja, precies. is wel eens andersom ook. Maar de maandag op, dan eh, beginnen we ook met wolkenvelden. En dan is het, uh, smiddags gaat de zon schijnen. Dan is het zonnig, weinig wind. En die wind die er is, die komt meest uit oostelijke richtingen. En de maximumtemperatuur die zit dan ongeveer rond de 19 graden. Dan gaat de temperatuur dus weer omhoog. En de komende week, dan ziet het er echt wel goed uit. Het is eh, van maandag tot en met donderdag hebben we veel zon. En dat komt dus door een eh, uitloop van drukgebied boven de eh, Azoren. Dat komt dus deze kant op. En daar profiteren we de komende week van in ieder geval tot en met donderdag. Oké, nou dat is eh, goed nieuws, want eh, aankomende maandag speelt eh, Nederland tegen Denemarken. Is toch wel lekker gewoon als voor, de, voor de kijkers hier in Nederland, hè, op het terras bijvoorbeeld. Mag ook beeldschermen neergezet worden, dat het een beetje lekker weer is s'avonds. En overdag. Ja, nou, nou dat, dat, iedereen wordt dus op zijn wenken, wenken bediend op. Nou, helemaal goed. En na donderdag, durf je daar al een uitspraak over te doen? Nou, vorige week kon ik dus zeggen van nou, het eind van de week gaat het opknappen. Maar eh, de, de, de verwachtingen zijn nog niet consistent. Het is, het is nog niet stabiel. Dus ik durf daar nog even geen uitspraak over te doen. Hoewel de kans op bewolking aan het eind van de week wel wat groter wordt. Nou, de mensen kunnen het eh, weerbericht uiteraard volgen op internet op www.meteopagina.nl. Dan kan je dus eh, tegen die tijd kan je daar ook kijken wat eh, de rest van de week wordt. is hier je veel TV? Het is hier in Text TV ook natuurlijk, zo vier keer per uur komt dat langs. En eh, als je een mobieltje hebt waar je internet op kan ontvangen, dan kan je kijken op www.meteopagina.nl slash mobiel. Nou, helemaal geweldig. We zijn weer helemaal op de hoogte. Lex van de Oren van meteopagina.nl, dankjewel. En geniet van het mooie weer van vandaag.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 Alejandro. maakt zo'n hele hoop goede muziek, hè. Deze Lady Gaga, je hoorde er met Alejandro bij CFM op de zaterdagmiddag. En het zonnetje schijnt en eh, morgen wordt het weer een beetje bewolkter, dus Geniet er vandaag maar lekker van, eh, Albert-Jan. Ja, zeker weten. Het is nou lekker eh, strandweer, het is heerlijk. Lekker, het terrasje, haringje happen. Haring. Zo dadelijk na drie uur horen alles van eh, Roy van Buringen. Ja, en ik Hoe het daar gaat bij Talassa. En ik ben erg benieuwd wat hij heeft over de dames van Drukkie voor mijn clubje. Want het is hot nieuws, denk ik. Hot nieuws, hè? Want het gaat goed met de plaat volgens mij. dus daar horen we de tweede uur veel meer over van onze speciale verslaggever Roy van Buringen. Ja, we hadden het zo over die oranje versieringen en toestanden. Maar dat is natuurlijk wel even... Ik heb daar drie goede tips voor om het toch een beetje veilig aan te schaffen, CQ veilig op te hangen. Want eh, ja, voor je het weet, eh, wel die boa's en dergelijke. Eh, ik hoop dat die ook brandvertragend werken. Maar drie goede tips voor brandveilig versieren. Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat vermeld op de verpakking die u dan aanschaft. Niet alle rood, wit, blauw of oranje vlaggetjes die in de handel zijn... hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Verzekert u ervan dat u brandveilige versieringen aanschaft en aanbrengt. Houd versieringen op minimaal 50 centimeter afstand van spotjes en andere apparaten... waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van uw televisie. Zorg dat de versieringen, en daar had jij het al over, hè? zorg dat versieringen boven de openbare weg hoger dan 4,20 meter zijn. Oké. Okay. Ja, dat wordt natuurlijk wel erg, erg, erg, zin, eh, erg veel zin om het nog lager te hangen, maar goed, dat is weer niet veilig. Maar zorg dat de versieringen boven de openbare weg hoger dan 4,20 meter zijn. Want eh, dan kunnen de auto's daar en vrachtwagens daar gewoon veilig over, overheen. En hou een breedte van tenminste 3,5 meter vrij. Dus handige tips voor het brandvrij, eh, ja, brandvrij ophangen van oranje versieringen. Nou, met eh, al die oranje versiering kan het niet meer stuk. Hè? We worden gewoon wereldkampioen. niet in mijn pool. Jawel, <laughs> jawel, ja. Dat gaat vast en zeker lukken. Nou, ik hoop het Eet wel. uit de oude doos dan maar. Whippy lied, ken je hem nog? <laughs> Komt hij aan. hele oude. wedstrijd maar beginnen. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl petit tour, au petit jour, entre tes draps. Bonjour, ça va? <laughs> ja, mooi weer hè? Pour de flirt avec toi. Wat zoveel betekent als? Eh, om eh, een beetje eh, uit te gaan of zo? Of ja, een beetje flirten. Een beetje flirten. Uh, hoort ook bij dit weer. mooi weer. Helemaal lekker. Gezellig. Poer een vlucht avec toi. Nou, we zitten helemaal in de vis, hè. We zijn weer een beetje visdorp aan het worden. Gisteravond de vismaaltijd. Ja. Op het uh, Groot succes trouwens. Gigantisch. Hoeveel mensen waren er Meer nou dan 90 mensen. Ja, lekker allemaal, lekker van eh, visgenoten. op het Gasthuisplein. En zoals de heren van eh, Goedemorgen Zalvoort vanmorgen zeiden, dat moeten we vaker doen. Ja, nee, dat is ook een traditie die ze nu weer, weer tot leven hebben geroepen. Geweldig initiatief, blijven doen. Dus volgend jaar hopelijk weer heerlijk vis eten. Uh, ja, eh, jij wil natuurlijk een nieuwtje nog van mij, hè? Ja. En ik zou zeggen, hm. eh, geachte luisteraars... diegenen die op hun eigen grond een stukje hebben vrijgemaakt... voor het parkeren van de auto, even aandacht. Pen en papier bij de hand. Want de gemeente is namelijk in 2010 2010 een traject gestart om een nieuw parkeerbeleidsplan op te stellen. Inwoners van Zandvoort worden uitgenodigd voor een informele bijeenkomst op 17 juni aanstaande. 17 juni. Om een mening te geven over het huidige parkeerbeleid en de mogelijke verbeteringen voor de toekomst te geven. Medewerkers van de gemeente Zandvoort en adviesbureau Grondmij zijn aanwezig om u te woord te staan uw vragen te beantwoorden, opmerkingen en suggesties te noteren. De opmerkingen en suggesties die tijdens deze bijeenkomst worden gemaakt... kunnen door de werkgroep in het traject meegenomen worden. De inloopavond is in het gemeenschapshuis aan de Louis-Davidstraat 5... op 17 juni, zoals al gezegd, eh, en begint om 8 uh, aanstaande tussen 5 en 8 uur. Dus om 5 uur, 17 juni, hebt u, eh, hebt u uw auto op uw eigen trein een parkeerplaatsje van gemaakt. Laat van u horen. Laat van u horen. Oké, dat is uh, eh, 17 juni. Ja. Gemeente, gemeenschapshuis? Gemeenschapshuis. Vanaf vijf uur. Ik bedoel, er moet natuurlijk het beleidsplan eh, parkeren en zo. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke belangrijk. En eh, de inwoners krijgen ruime gelegenheid om in te spreken en zich te informeren over wat er voor gevolgen dat eventueel voor hun zou kunnen hebben. Nou we houden de luisteraars op de hoogte hoe dat allemaal af gaat lopen. Eerst gaan we weer eh, wat rocken. Wat rocken met de Rolling Stones. Satisfaction.